Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Staten dreigen met sancties tegen Syrië als het land niet direct stopt met geweld tegen betogers. Volgens een verklaring van het Witte Huis overwegen Amerika en zijn bondgenoten extra maatregelen te nemen tegen het bewind van president Assad. De Europese Unie stelde gisteren sancties in tegen topfunctionarissen van het regime. Hun tegoeden worden bevroren en ze kunnen niet meer naar de EU reizen. Tijdens de protesten na het vrijdaggebed zijn gisteren op verschillende plaatsen in Syrië opnieuw demonstranten omgekomen. Er zouden zeker 16 doden zijn, maar volgens andere bronnen zijn er tientallen mensen gedood door ordentroepen. Journalisten wordt het werken in Syrië onmogelijk gemaakt, waardoor er nauwelijks informatie naar buiten komt. De bomaanslag van vorige week in Marrakesh heeft een 17e leven geëist. Een vrouw van 25 uit Zwitserland is de afgelopen dag aan haar verwondingen overleden. Ze was na de aanslag vanuit Marrakesh overgebracht naar Zurich, waar ze alsnog bezweek. Ze overleed op de dag dat haar vriend werd begraven. Hij was direct door de explosie gedood. De Marokkaanse autoriteiten zeggen dat de hoofdverdachte van de aanslag op het café in Marrakesh verkleed was als hippie. Hij droeg een pruik en had een gitaar en twee bommen bij zich. Nadat hij het café had verlaten bracht hij de bommen met zijn mobiele telefoon tot ontploffing. De hoofdverdachte werd donderdag samen met twee andere verdachten gearresteerd. De regering van Japan sluit uit voorzorg een kerncentrale bij de stad Hamaoka. De centrale ligt aan zee op een breuklijn. De exploitant van het complex gaat een dijk van zeker 12 meter hoog rond de, rond de installatie bouwen. Die moet de centrale beschermen tegen hoge vloedgolven. Als die dijk er ligt mag het complex weer open. Het besluit komt acht weken na de zware aardbeving en tsunami waarbij de kerncentrale van Fukushima zwaar werd beschadigd. Het weer, het is een vrij heldere nacht, minima rond 11 graden.